Van twee uur. Dik Hark met het NOS Journaal. Op Aruba zijn vier Nederlandse militairen geschorst omdat ze harddrugs hebben gebruikt. Ze werden begin deze maand opgepakt op de marinekazerne Savaneta. De commandant van de militairen had geruchten gehoord over drugsgebruik en liet de marechaussee onderzoek doen. De vier moeten in Nederland voor de militaire rechtbank verschijnen. Waarschijnlijk worden ze oneervol ontslagen. Minister Verburg laat de grazers in de Oostvaardersplassen extra vezels geven in de vorm van schraal hooi. Zo wordt de pens van de dieren gevuld, waardoor ze sterker worden. Verburg komt daarmee tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer. De situatie van de grazers in de Oostvaardersplassen is al jaren onderwerp van discussie... en dan komt steeds de vraag aan de orde of de dieren moeten worden bijgevoerd. Het aantal zeer zwakke middelbare scholen is het afgelopen jaar bijna gehalveerd. Volgens staatssecretaris Van Bijsterveld komt dat onder meer doordat het toezicht is geïntensifieerd. In de toekomst zullen zeer zwakke scholen worden geholpen door vliegende brigades. Dat zijn deskundigen van buiten die scholen ter plekke adviseren om de kwaliteit te verbeteren. Rusland heeft Mein Kampf van Adolf Hitler op de lijst van verboden boeken gezet. Justitie wil daarmee de groei van het rechtsextremisme wens van de Kamer belangrijk de situatie van de gazes in de Oostwaardersplassen is al jaren onderwerp van discussie en dan komt steeds de vraag aan de orde of de dieren moeten worden bijgevoerd. Ajax-supporters mogen op 25 april in de Kuip bij de bekerfinale tussen Feyenoord en Ajax zijn. Burgemeester Abu Talib van Rotterdam geeft daar toestemming voor. Voorwaarde is dat de wedstrijd eerder dan 6 uur begint. Hij gaat nog met de KNVB praten over de aantallen supporters, het vervoer en de veiligheidsmaatregelen in en om het stadion. De competitiewedstrijden tussen Ajax en Feyenoord mogen vijf jaar lang geen supporters van een bezoekende club zijn. Dat werd vorig jaar besloten na een serie rellen tussen de supporters van beide clubs. Het weer nog bewolkt, temperatuur rond 12 graden in het zuiden en oosten kans op een regen.